Why can't we be friends? Why can't we be friends? I seen ya, I seen ya, I seen walking down in Chinatown. I called you, I called you, I called you, but you did not look chemistry. This combination's hell.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 In mei zou de missie met 545 man op volle sterkte moeten zijn. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat onderzoeken hoe vaak het voorkomt dat gehandicapten worden vastgebonden. Instellingen in de gehandicaptenzorg hoeven daar nu niet altijd melding van te maken. Afgelopen week ontstond ophef over de situatie van de 18-jarige Brandon, die al drie jaar lang dagelijks wordt vastgebonden. De inspectie wil dat zulke gevallen voortaan altijd worden gemeld. In Kerkrade is gisteravond een cosmetica-groothandel door brand verwoest. Er waren in het pand geen mensen aanwezig. In het gebouw van Carré Cosmetica stond meer dan 10.000 liter aan alcoholhoudende vloeistoffen opgeslagen. Voor zover bekend zijn geen giftige stoffen vrijgekomen. Vanaf een Japans eiland is een onbemande raket vertrokken naar het internationale ruimtestation ISS. Aan boord is 6 ton aan wetenschappelijke apparatuur, voedsel en kleding voor de astronauten in het ruimtestation. Het ruimteschip zal donderdag aankomen bij het ISS. Als de lading is afgeleverd wordt de raket afgestoten en zal die in de dampkring verbranden. Japan heeft nog niet veel ervaring in de ruimtevaartindustrie, maar krijgt nu meer kansen omdat het Amerikaanse shuttle-project afloopt. De talentenjacht The Voice of Holland is gewonnen door Ben Sanders. Tweede werd Pul Jozefzoon. De show van RTL was de afgelopen maanden een groot succes... met gemiddeld bijna 3 miljoen kijkers. De 57 kandidaten werden gecoacht door zangers als Nick en Simon en Van Velsen.